Kies van Kesteren met het NOS-journaal. Op het Lago Maggiore in Italië is gisteravond een boot gekapseist. Aan het boord waren zeker 22 Britse toeristen en twee bemanningsleden. Twee mensen zijn omgekomen. Twee anderen worden nog vermist. De meeste opvarenden konden zelf naar de kust zwemmen of werden gered door de Italiaanse kustwacht. De boot kapseiste voor de kust van Lisanza in de provincie Varese. In sterke wind en een slechte weersomstandigheid zouden de oorzaak zijn. In Amsterdam zijn bij een steekpartij één dode en twee gewonden gevallen. De steekpartij was aan de Donauweg bij Amsterdam Sloterdijk. Volgens NA Nieuws was daar een festival aan de gang. Er zijn twee verdachten aangehouden. De Turkse president Erdogan heeft in de hoofdstad Ankara zijn overwinningstoespraak gehouden. Daarin riep hij het Turkse volk op tot eenheid en solidariteit. Kort daarna haalde hij uit naar rivaal Darolu. Erdogan beschuldigt hem ervan banden te hebben met terroristen. Oppositieleider Kılıçdaroğlu noemde de verkiezingen de oneerlijkste in jaren. Hij riep zijn aanhangers op om te blijven strijden voor democratie. En bij het vieren van die Turkse verkiezingsuitslag is in Den Haag iemand zwaar gewond geraakt. Op beelden is te zien hoe een man een stuk zwaar vuurwerk oppakt dat daarna in zijn hand ontploft. De politie doet onderzoek. En ook op andere plekken in Nederland is de overwinning van Erdogan gevierd. Onder meer in Deventer en Amersfoort. In Rotterdam stonden volgens de omroep Rijnmond een paar honderd mensen bij het Turkse consulaat. De auto's met Turkse vlaggen reden toeterend door de binnenstad. En in Amsterdam werd de overwinning gevierd op onder meer het Mercatorplein in West. De politie had het over een gezellige drukte. Het weer. Vannacht koelt het af naar 5 tot 10 graden. In de ochtend veel zon, maar later ook wat bewolking. Het blijft droog en bij noordoostenwind wordt het 15 tot 19 graden. Dinsdag is het wat koeler en vanaf woensdag loopt de temperatuur weer op.